D66 deed een voorstel om de mogelijkheden tot samenwerking tussen openbare en bijzondere scholen te verruimen. Het voorstel wordt dinsdag in stemming gebracht, maar in een debat werd al duidelijk dat een meerderheid tegen is en dat de Kamer het niet eens wil behandelen.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 Albert Heijn begon in 1949 bij de onderneming en werd twee jaar later verantwoordelijk voor de invoering van de zelfbediening bij Albert Heijn, de eerste in Nederland. Van 1962 tot 1989 leidde hij het bedrijf en zorgde hij ervoor dat Albert Heijn een van de grootste supermarktketens ter wereld werd. In de jaren 90 stopte hij met werken en ging hij op een kasteel in Engeland wonen. Albert Heijn was de broer van Gerrit-Jan Heijn, die in 1987 werd ontvoerd en vermoord. Albert is 83 jaar geworden. In Friesland is een auto bij de sluizen van de afsluitdijk het water ingereden. Volgens de politie is het vrijwel zeker dat de bestuurder is omgekomen. Bij zand. reed de auto met hoge snelheid door de slagbomen... die gesloten waren omdat de brug open stond. De auto viel daarna in het water, zo'n 5 meter lager. Mogelijk heeft de bestuurder de slagbomen over het hoofd gezien vanwege de mist. De A7 is in de richting van Noord-Holland afgesloten. Het dodental van de overstroming in Brazilië is opgelopen tot boven de 470. Dat zal waarschijnlijk nog oplopen, want er zijn veel vermisten. In de zwaarst getroffen regio ten noorden van Rio de Janeiro zijn hele gezinnen